Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars CZ en VGZ zullen tandartskosten van begin dit jaar tot nu volledig vergoeden. Ze hebben zoveel reacties gekregen op de instelling van een maximum dat er tot vandaag een coulance-regeling geldt. Sinds 1 januari 2012 mogen tandartsen zelf hun tarieven bepalen. Volgens CZ lopen de tarieven door deze vrije prijsvorming zo uiteen dat verzekerden vaak bij moeten betalen. De politieacties voor een betere CAO hebben zich uitgebreid naar het westen van Noord-Brabant en Zeeland. Ook daar worden nu geen bonnen uitgedeeld voor kleine verkeersovertredingen. De komende dagen komen daar nog vijf regio's bij. Maandag wordt er gepraat over hardere acties bij de politie. In Utrecht staat een spoorviaduct in aanbouw op instorten. ProRail bouwt naast een bestaande spoorbrug in de binnenstad een nieuwe brug. Bij die werkzaamheden is iets fout gegaan, waardoor de nieuwe spoorbrug is verzakt. Volgens ProRail loopt het oude viaduct geen gevaar en rijden de treinen normaal. Minister De Jager van Financiën is voorzichtig positief over het nieuws dat voldoende banken en investeerders bereid zijn een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Het lijkt erop dat een wanordelijk faillissement is afgewend, al dus de minister. Kwijtschelding is voorwaarde voor het verstrekken van een nieuw Europees hulppakket aan Athene. De politie in Groningen adviseert jonge vrouwen om zo min mogelijk alleen naar huis te fietsen. In een week zijn negen vrouwen aangevallen door een tasjesdief. Ze werden vanuit de binnenstad gevolgd en voor hun voordeur beroofd. Twee vrouwen die zich verzetten raakten ernstig gewond. De Duitse krant Bild heeft vandaag voor het laatst een naaktfoto van een vrouw op de voorpagina. De hoofdredactie besloot gisteren op Internationale Vrouwendag te stoppen met de gewoonte om de krant te openen met een naakte vrouw. Met een verwijzing naar de beroemde woorden van maanreiziger Neil Armstrong noemt Bild het besluit misschien een kleine stap voor vrouwen, maar een grote stap voor Bild en voor mannen.